Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Eindhoven is uitgewereld. De Amerikaanse denktank ICF had Eindhoven al drie jaar achter elkaar genoemd in de top 7 van slimste plekken van de wereld. De regio wordt vooral geroemd om het project Brainport. Daarin werken wetenschappers en bedrijven samen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Het is de tiende keer dat de Amerikaanse denktank de prijs uitreikt om sociale en economische ontwikkelingen te stimuleren. Bijna 400 steden en regio's wereldwijd hadden zich aangemeld voor de titel slimste regio. De man die in Hoensbroek door de politie is doodgeschoten nadat hij met een samurai-zwaard en een bijl zijn buren te lijf was gegaan, was een man van 41 met psychische problemen. Vanmiddag kreeg hij ruzie toen hij coniferen in brand wilde steken. Drie buren wilden hem tegenhouden. De agressieve man doodde een van hen. Twee anderen raakten zwaar gewond. De dader werd doodgeschoten toen hij een agent bedreigde. In Utrecht heeft een verwarde man de politie uren bezig gehouden. Rond 9 uur klom hij op het Vredeburg in een hijskraam. Het is onduidelijk wat zijn bedoeling was. Terwijl honderden mensen toekeken zette de Utrechtse politie het plein af en legde de brandweer een springkussen neer. Uiteindelijk wisten hulpverleners naar boven te klimmen en de man die zich niet verzette naar beneden te brengen. FC Utrecht-speler Ricky van Wolfswinkel gaat naar Sporting Portugal. De 22-jarige aanvaller heeft in Lissabon voor vijf seizoenen getekend. Van Wolfswinkel had nog een contract voor twee jaar lopen bij FC Utrecht. Hoeveel de Portugezen voor de transfer betalen is niet bekend. Sporting Portugal schrijft op zijn website dat ook Engelse topclubs als Arsenal en Liverpool zaten te azen op de Utrechtse spits. Die het afgelopen seizoen 15 keer scoorde.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 you're unemployed. Cause nothing's nothing. church. This is where I heal my hurt. 天。 days and I'll be home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 Just need contemplation over you. Over you. I'm not so systematic, it's just that